1 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Bij een aanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker 40 doden en 140 gewonden gevallen. De explosie was in het centrum van de stad, bij het gebouw waar eerder het ministerie van Binnenlandse Zaken zat. De zelfmoordterrorist zou een ambulance hebben opgeblazen. De aanslag in Kabul is opgeëist door de terreurorganisatie Taliban. Bij een plofkraak in Wijk bij Duurstede is een enorme ravage aangericht. Het winkelcentrum waar het gebeurde blijft vandaag dicht. Omwonenden moesten vanochtend een tijd lang binnenblijven... omdat niet duidelijk was of er nog explosieven lagen. Rond half tien bleek dat er geen gevaar was. Of de twee daders geld hebben meegenomen is niet bekend. Het wordt veiliger in Franse gevangenissen en het personeel krijgt een hoger salaris. Dat heeft de grootste vakbond van cipiers afgesproken met de Franse regering. Ook komen er 1100 cipiers bij. De afgelopen twaalf dagen voerden ze actie, er werden blokkades opgeworpen en niemand mocht meer naar binnen. Ook staken de Franse cipiers autobanden in brand. Fietsers met een telefoon in de hand zijn nauwelijks vaker betrokken bij ongelukken dan fietsers met hun mobiel in hun broekzak. Dat zeggen onderzoekers van de TU Delft en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. De resultaten lijken opvallend, omdat vaak wordt gewaarschuwd voor het gevaar van afleiding door appen op de fiets. Volgens de onderzoekers passen appende fietsers hun gedrag aan. Ze fietsen minder hard of kijken beter om zich heen. Caroline Wozniacki heeft op de Australian Open haar eerste Grand Slam titel veroverd. De Deense tennister versloeg de Roemeense Simona Halep in drie sets. Het duel duurde bijna drie uur. Wozniacki houdt ruim 2,6 miljoen euro over aan haar overwinning.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 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Everywhere I look around, love is in the air. Every sight and every sound.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 shoulder Pull the sheets right off the corner Of the mattress that you stole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 So. 送了。